Citydijkers met het NOS Journaal. Het CDA gaat heel hard werken aan herstel van de verbinding met de achterban. Partijleider Hoekstra sprak na crisisberaad tussen de landelijke top en de provinciale voorzitters... van de kloof tussen Den Haag en de rest van het land waar iets aan gedaan moet worden. Hoekstra werd niet duidelijk hoe hij het herstel van vertrouwen wil aanpakken. Het CDA kwam afgelopen avond bijeen in een hotel in Maarsen... om opnieuw te praten over het slechte stembusresultaat van vorige week... Volgens Hoekstra was het een goed en intensief gesprek. Er komt binnenkort toch een debat in de Tweede Kamer over de verkiezingsuitslag van vorige week. De coalitiepartijen hielden dat eerst nog tegen. Dat leidde tot woedende reacties van de oppositie. Het debat over onder meer de grote verkiezingswinst van de BBB... en de nieuwe machtsverhoudingen is op 4 april. In Sprangkapelle in Brabant is een vrouw van 25 omgekomen bij een aanrijding. De vrouw uit Den Bosch werd afgelopen avond geschept door een auto. De politie spreekt van een heftig ongeval. Vermoedelijk hebben veel mensen de aanrijding gezien. Mensen die daar behoefte aan hebben kunnen contact opnemen met slachtofferhulp. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding. Bruce Springsteen heeft de hoogste cultuuronderscheiding van de Verenigde Staten gekregen. De Amerikaanse rockzanger ontving de National Medal of Arts in het Witte Huis van president Biden... De onderscheiding bestaat sinds 1984 om bijzondere bijdrage aan de Amerikaanse cultuursector te eren. Springsteen werd genoemd als, geroemd als een van Amerika's grootste artiesten en verhalenvertellers. Maar ook werd als reden voor de onderscheiding genoemd dat Springsteen de baas is. Het weer. Vannacht is het op een lokale bijna droog en het is een graad of 8. Vanochtend vanuit het westen regen, maar daarna ook zon.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 But clear your court, cause this a one-man sport. And who's better for this than plug one? Plug don't one. have to worry about me squashing other deals, cause they've already been squished. Freeze the frame of our moves the same, Wish we can continue right behind the bush. You'll stay with me, I know this, but not because of all my earthly treasures, or regardless to the fact that I'm past the noose, but because... I cut this dance to introduce myself as the chosen one to speak. Let me lay my hand across yours and aim a kiss upon your cheek. The name's plucked too, plucked from the soul I bring you, the daisy of your choice. May it be filled with a pleasure principle in circumference to my voice. About those other Jennies I reckoned with, lost them all like a homework excuse. This time the magic number is two, cause it takes two, not three to seduce. My destiny of love is brought to an apex. Sex is a mere molecule in this world of lust that I have for you. It's true, true. I I to let this rhyme style get somewhat poured in the mold. Hold my hand, we'll pick my plantation of daisies for a bouquet of soul. soul. At the cut of a rim, take it as filled to the rim as in brim. Squeeze your stoop like Betty Boop, then make camel alphabet soup and spell plump ones within. Forward march is the say when transistors will play. Coming to bed is the move. Dolby sound will be thin top crown when I put the needle into your groove. I got a good thing and in full swing. Full swing. I show this in gifts, words are letters, but even without those three, I know you'd be close to me, cuz. and the soul that I send is taking steps to reach your heart. Any moment you feel alone, I can fill up your empty part. We can ascend till we reach daylight heaven, and in a spin we'll hit the top ten. Then we could meet Mr. Stucky and Pops Brother Lucky will preach. Let the wedding, the wedding. Shot by an arrow of two through a string of a G clef, my dear, I claim your death. And if you could hear me, by golly G, true goy is ready for what you possess. We could live in my plug to home, and on Mars where we could be all alone. And we make a song for two picture perfect things, and I sing of how I know I love. to ride. En ik heb gezocht naar een motief om ze te haten Maar al dat stukjes heb ik zelf aangericht ben op voor mijn leven, ook wel voor mijn dood En ik dank er voor wat lukt en mezelf voor het gekloot En ik dank er voor het eten, dank er voor de pijn Ook al is het niet te is dat glas te klein Dank u voor mijn toekomst, roebel en bevlekt Dank voor een systeem dat aan alle kanten lekt Ik dank u wel, ik dank u echt Als ik zou het laten weten als ik echt was Als ik goed was Zou ik laten zien dat ik trots was Toen kees dat je niet bij de was Ik zou het laten weten als ik echt was Echt was Ik zou willen dat ik even kon ontsnappen Maar verlichting blijkt altijd van korte duur Er wordt al jaren niet gelachen om mijn grappen al jaren met mijn rug tegen de muur Ik ben dankbaar, maar ook eenzaam Ben je daar eenzaam in de hemel? Je kan best een keertje meegaan als je wil als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de was. Ik zou het laten weten als ik echt was.